Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Georgische hoofdstad Tbilisi zijn gisteravond en vannacht duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de regering. Ze zijn het niet eens met het voorgenomen besluit om te stoppen met de onderhandelingen over de toetreding tot de Europese Unie. Ook zijn er twijfels over de verkiezingsuitslag van afgelopen oktober. Het is de derde nacht op rij dat het onrustig is in Georgië. De demonstranten in Tbilisi hebben meerdere straten gebarricadeerd... en er zijn ramen van het parlementsgebouw ingegooid. Donald Trump wil een van zijn vertrouwelingen aanwijzen als directeur van de FBI. De toekomstige Amerikaanse president wilde de eerder vervangen dan gepland. Onder leiding van de huidige directeur werden meerdere onderzoeken naar Trump uitgevoerd. De beoogde nieuwe kandidaat is Cash Patel... die eerder flinke kritiek had op de Amerikaanse recherchedienst. De bewoners van twee huizen in Wolvega hebben vannacht ergens anders moeten slapen. Ze konden nog niet terug naar hun huis door een grote brand die gisteren woedde in een complex met garageboxen. 42 woningen werden daarom ontruimd. De brand ontstond waarschijnlijk door laswerkzaamheden. Acht mensen zijn gearresteerd in verband met een ontploffing bij een kanaal in een energiecentrale in Kosovo. Dat gebeurde vrijdagavond. Onder hen zijn meerdere Serviërs, ook de Servische journalist Dusan Milanovic. Servië ontkent iets met de explosie te maken te hebben en noemt zijn arrestatie een provocatie. En Eva Hermans-Kroot is overleden aan de gevolgen van longkanker. Ze werd bekend door haar deelname aan het tv-programma Over Mijn Lijk. En ze schreef openhartig over haar leven met kanker op haar Instagram-pagina Longeneeselijk... waar ze meer dan een half miljoen volgers had. Sinds vorige week ging het heel slecht met haar.